die voor het Nederlands elftal speelde. Mijnals speelde voor Oranje maar drie interlands... mede door een conflict met de KNVB. Voor Suriname speelde hij 45 interlands. Humphrey Mijnals was 88 jaar. Op een Brit cruiseschip zijn zes mensen gewond geraakt bij een massale vechtpartij. Die ontstond in een restaurant aan boord toen een passagier zich stoorde aan een andere passagier die zich had verkleed als clown. Enkele families gingen elkaar te lijf waarbij ze borden en bestek gebruikten als wapens. Het schip had een cruise gemaakt voor de Noorse kust en was op weg terug naar Engeland.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 It's just a little fun, we don't mean it. Don't think about your heart or your feelings. Let's satisfy the heart that we need it. Just gonna make it last for the weekend. Oh, body to body, body to body, body to body, body to body, body to body, body to body.